met het NOS-journaal. Er is opnieuw iemand in Nederland besmet met het coronavirus. Het is een vrouw uit Delft, meldt het RIVM. Ze zit thuis in quarantaine. De GGD Haaglanden onderzoekt met wie ze de afgelopen dagen contact heeft gehad. De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Lombardije in Noord-Italië. Ze heeft geen contact gehad met de andere Nederlanders die ook besmet zijn. In totaal hebben hier nu zeven mensen het coronavirus. De patiënt uit Amsterdam en Loon op Zand hebben beide twee gezinsleden die ook besmet zijn. In de Duitse stad Essen is een vrouw van 81 met haar auto ingereden op mensen bij een tramhalte. Daarbij raakten 12 mensen gewond van wie er drie in levensgevaar zijn. De trampassagiers die moesten op de weg uitstappen... terwijl het andere verkeer voor een rood stoplicht wachtte. De Duitse politie gaat uit van een ongeluk. Mogelijk was er een defect aan de auto of heeft de vrouw het stoplicht niet gezien. In het zuiden van het land heeft de harde wind flink wat schade veroorzaakt. Op meerdere plaatsen waaiden bomen om en in Tilburg waaiden gevelstenen van een kantoorgebouw. Daarbij raakte een fietser lichtgewond. In Limburg kreeg de brandweer vooral meldingen over afgewaaide daken en dakpannen. Het CDA, Forum voor Democratie en de VVD praten toch door over een nieuw te vormen college in Brabant. 50PLUS maakte vandaag bekend niet meer mee te doen met de onderhandelingen. bij een deel van de achterban van het CDA ligt samenwerking met Forum gevoelig. Zij hopen dat de onderhandelingen klappen nu 50PLUS eruit is gestapt. En in de eredivisie heeft Pek Zwolle thuis drie punten gepakt. Tegen Vitesse werd het 4-3 in een krankzinnige slotfase. In Limburg speelden VVV en Fortuna gelijk. bleef 0-0 in Venlo. Die stand bleef ook op het scorebord bij ADO Heracles. FC Twente Heerenveen eindigde in 2-3. Het weer nog. Vannacht kan er hier en daar nog een bui vallen...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 Michel